spoedige start. Kees Rood met het NOS-journaal. Het OM heeft 10 maanden cel geëist, waarvan 4 voorwaardelijk tegen Wesley van W. De Ajax-hooligan viel eerder deze maand tijdens de bekerwedstrijd Ajax-AZ de keeper van AZ aan. De zaak tegen Van W wordt in een snelrechtprocedure behandeld. Het vonnis volgt later vandaag. Naast een celstraf wil het OM dat de railschopper verplicht wordt zijn alcoholprobleem aan te pakken. De supermarkten hebben in de week voor kerst een recordomzet geboekt van 825 miljoen euro. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel hebben supermarkten nog nooit zo goed gedraaid rond de kerstdagen. Het oude record van 751 miljoen euro stamt uit 2006. De supermarkten profiteerden ervan dat kerst in een weekend viel. De brancheorganisatie verwacht morgen en overmorgen ook een topdrukte in de supermarkten. Omdat de oudjaar op een zaterdag valt, denkt het bureau dat veel mensen een uitgebreid diner zullen maken. De eilanden Samoa en Tokelau in de Stille Zuidzee slaan dit jaar 30 december over. Ze hebben besloten om van datumgrens te veranderen om makkelijker handel te kunnen drijven met Australië en Nieuw-Zeeland. Eerst lagen de eilanden rechts van de datumgrens, vanaf morgenochtend 11 uur onze tijd links. De datum verspringt dan van 29 december naar 31 december. Daarmee verandert het tijdsverschil met Sydney in één klap van 21 naar 3 uur. Schaatsen op het NK Sprint in Heerenveen leidt Margot Boer na één dag het algemeen klassement bij de vrouwen. Ze werd op de eerste duizend meter tweede achter Irene Wust. Wust staat in het algemeen klassement tweede voor Annette Gerritsen. Bij de mannen heeft Stefan Groothuis de eerste 500 meter gewonnen. Hij bleef een fractie boven de 35 seconden. Jesper Hospes eindigde als tweede, een duizendste seconde voor Hein Otterspeer. Een van de favorieten voor een hoge klassering, Kjeld Nuis, kwam ten val. Het weer vanavond op veel plaatsen buien met kans op hagel en onweer. Bij een matige tot harde westenwind daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden. Morgen eerst nog af en toe regen, daarna droog en ook nu en dan zon. Het wordt 7 graden. In het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Continental 2 kilometer.